Clemens Peters met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijkhoff wil de Grieken aanspreken op de erbarmelijke omstandigheden... waaronder vluchtelingen in Griekenland de winter moeten doorkomen. In een debat in de Tweede Kamer zei hij dat Nederland en andere Europese landen... de Grieken veel hulp hebben gegeven in de vorm van geld, mensen en goederen. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de duizenden vluchtelingen... die in de vrieskou in de Griekse kampen zitten. Amsterdam onderzoekt of er nog een derde persoon is overleden... toen de stad eergisteren langdurig zonder stroom zat. Een vrouw van 75 werd onwel, maar haar man kreeg eerst geen contact met 112. Uiteindelijk overleed ze in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Eerder was al bekend geworden dat twee andere vrouwen... als gevolg van de stroomstoring waren overleden. Het boek Judas van Astrid Holleder was vorig jaar het best verkochte boek in Nederland. Blijkt uit cijfers van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Van de confronterende familiekroniek van de zus van crimineel Willem Holleder... werden sinds het verschijnen in november al meer dan 380.000 exemplaren verkocht. De nummer 2 op de lijst volgt op geruime afstand. Het is de nieuwste Harry Potter. Daarvan zijn er bijna 150.000 verkocht. Twee schilderijen die in 2002 uit het Van Gogh Museum werden gestolen... komen terug naar Amsterdam. Ze werden in september teruggevonden in Italië. Het gaat om zeegezicht bij Scheveningen... en het uitgaan van de hervormde kerk te Nune. Na 14 jaar van omzwervingen lijken de twee werken... in redelijk goede conditie te zijn, zegt het museum. Ze zijn wel licht beschadigd en ze zitten niet meer in hun lijst. Op de Gambiaanse ambassade in Senegal is Adama Barrow beëdigd als nieuwe president van Gambia. Barrow moest in buurland Senegal worden geïnstalleerd omdat de vorige president, Jaya Jammeh, na 22 jaar aan de macht weigert plaats te maken. Militairen uit Senegal, Nigeria en Ghana staan aan de grens met Gambia, maar ze grijpen alleen in als de nieuwe president van Barrow daarom vraagt.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 I want you to stay. I think I fell in love with the motion, so I could never run too far. Sometimes you wanna cross every ocean just to find a piece of your heart. I can barely sleep. Why won't you come to me? God, but a shadow wind, shadow a wind through the walls of light, running past our skin. We are the God, but shed a wind, shadow a wind. Frost in the cold heart, see where it goes. casting the weak sides, wrapping its arms. met Wind. Ja, het is tijd voor de evenementen. Eh, want het is namelijk kwart over zeven. Eigenlijk eh, heb ik niet zoveel eh, evenementen. Het enige dat ik even wil vermelden is dat ze op zondag 29 januari weer een rommelmarkt is in Theater de Krocht. De markt zal tussen 10 en 4 uur plaatsvinden. De toegang is gratis en opgeven kan bij eh, rommelmarktzandvoort.gmail.com Nou ja, dat is eh, <laughs> een heel kort berichtje. Goed, wij gaan luisteren naar eh, Clean Bandit. En Sean Paul.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 Op nummer 5 staat 50 Shades Darker voor 16 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5. Op nummer 4 staat Elliot voor 12 jaar en ouder. Ook nieuw in de top 5. Op nummer 3 dan deze week. Voor, 1 jaar, uh, voor 6 jaar en ouder één plek gezakt. Op nummer 2 Assassin's Creed voor 16 jaar en ouder. En ook één plek gezakt. Nummer 1, de snelste stijger. Nieuw in de top 5. En 12 jaar en ouder. Dat is... Geworden. Return of Sander Cage. Ja, en eh, zoals jullie misschien weten ben ik DJ en ik maak ook mixen. En ik heb weer een eh, mix gemaakt. Hij duurt eh, ongeveer zo'n 20 minuten, dus die ga ik even aan jullie laten horen.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 snaps out hoorde live net een mix van DJ Atomski, oftewel van mij dus. Vond je die mix nou leuk? Kijk even op mijn Facebookpagina, daar staan er nog veel meer. Facebook.com slash DJ Atomski. gaan natuurlijk weer eh, verder met de gewone muziek.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 Met I Don't Wanna Live Forever. En ik spreek jullie dus eh, volgende week weer. Zelfde tijd tussen 6 en 8. Op de donderdag. Zometeen uh, ga je luisteren naar Alternative FM. Sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come.